uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is overleden. De democraat was president van 1977 tot 1981... maar kreeg vooral waardering na zijn presidentschap. Hij zette zich in voor democratie, mensenrechten en vrede... en reisde daarvoor de hele wereld over. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Voor zijn bemiddeling tussen Israël en Egypte. Maar ook voor zijn activiteiten na zijn presidentschap. Jimmy Carter was al lange tijd ziek. Hij was 100 jaar wereldleiders en andere politici reageren verslagen op zijn overlijden. De huidige president Biden spreekt vol lof over de manier waarop Carter zich inzette voor wereldvrede. Een oud-president Obama prijst zijn gevoel voor rechtvaardigheid. En George W. Bush zegt dat zijn inspanningen om een betere wereld achter te laten niet eindigden met het presidentschap. Premier Schoof, koning Willem-Alexander en koningin Maxima prijzen Carter ook om zijn inzet voor mensenrechten en vrede. Bijna twee derde van de Nederlanders wil dat het kabinet zich minder richt op het buitenland... en meer problemen in eigen land aanpakt, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De meeste Nederlanders vinden dat er de laatste jaren te weinig aandacht is geweest... voor bijvoorbeeld het woningtekort, de opvang van asielzoekers en de hoge energieprijzen. Twee KLM-toestellen zijn gisteravond na vertrek weer teruggevlogen naar Schiphol vanwege technische problemen. Een Boeing-toestel dat onderweg was naar Shanghai moest weer terug... omdat er problemen waren met het drinkwater aan boord. Een ander KLM-toestel dat via Singapore naar Bali zou vliegen... keerde ter hoogte van Duitsland weer terug vanwege een technisch mankement. Wat daar precies aan de hand was is niet duidelijk. Er raakte niemand gewond. Het weer bewolkt met wat motregen. Het is afgekoeld naar een graad of 3 in het oosten en 6 graden aan zee. Overdag weer bewolkt, maar in het noordwesten kan smiddags de zon even doorbreken. Het wordt 6 tot 9 graden.